7 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Minister De Jonge wil vanaf 11 mei onder strenge voorwaarden... een test met bezoek in verpleeghuizen, zegt hij in het Nederlands Dagblad. Nu geldt er nog een strikt bezoekverbod voor verpleeghuizen. Er wordt alleen bezoek toegelaten bij mensen die stervende zijn. Dat is volgens De Jonge niet acceptabel. Op Schiphol is vannacht een eerste groep van zo'n 300 Nederlanders uit Marokko aangekomen. Ze zaten daar weken vast door de strenge afgrendeling van het land vanwege het coronavirus. Voor zover bekend zitten er nog zo'n 3000 Nederlanders vast in Marokko. Minister Blok benadrukte gisteravond dat er hard wordt gewerkt om ook hen veilig terug te laten keren. Premier Johnson komt waarschijnlijk deze week met plannen om de lockdownmaatregelen in Groot-Brittannië te verlichten. Dat meldt The Telegraph. Johnson keerde gisteravond terug naar zijn ambtswoning in Londen... nadat hij begin deze maand met coronaklachten in het ziekenhuis belandde. De Britse lockdownmaatregelen werden onlangs nog verlengd tot 7 mei. Het vertrouwen in koning Willem-Alexander is in zijn hele ambtsperiode niet zo groot geweest als nu, blijkt uit de jaarlijkse Koningsdag-enquête. Hij krijgt een 7,7. De steun voor de monarchie is nog steeds groot onder Nederlanders. Bijna driekwart wil dat de monarchie blijft. Vorig jaar was dat 68 procent. Het weer, de dag begint vrij zonnig, maar koud. Later loopt de temperatuur snel op. Het wordt een graad of 17 in het westen tot maximaal 22 in het zuidoosten van het land. Vanaf morgen meer bewolking en ook regen. De temperatuur ligt dan rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Cause you know that I'm the one to keep you warm, Shaka. I make it more than just a physical dream. I wanna rock you, Shaka, baby, cause you make me wanna scream. Let me rock it, rock it. did you know?